Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning is voor het zesde jaar op rij gestegen naar 290.000 euro. Dat is een record en een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Met de WOZ-waarde bepalen gemeenten onder meer de hoogte van lokale belastingen... zoals de OZB en de rioolheffing. In Ecuador is het aantal doden door rellen in een gevangenis opgelopen naar meer dan 100. Zeker vijf gevangenen zijn onthoofd. Gisteren meldden de autoriteiten nog 24 doden. In de gevangenis van Guayaquil, de grootste stad van het land... gingen gedetineerden elkaar te lijf met vuurwapens, messen en explosieven. duurde zo'n vijf uur voor de orde was hersteld. De autoriteiten zeiden gisteren dat een ruzie tussen twee lokale bendes de aanleiding was. Nu wordt ook gesproken over betrokkenheid van Mexicaanse drugskartels. Het overleg over de formatie gaat komende dag verder. Informateur Remkes ontvangt dan weer de leiders van VVD, D66 en CDA. Afgelopen avond waren zij in overleg met hun eigen fractie over een voorstel van Remkes. Alles wijst erop dat het daarbij gaat over een doorstart van de huidige coalitie met de ChristenUnie. VVD en CDA hebben over het voorstel al een beslissing genomen. D66 is er nog niet uit. Morgenmiddag worden de partijleiders opnieuw bij de informateur verwacht. In de VS zijn twee mannen veroordeeld tot 45 dagen cel... voor hun deelname aan de bestorming van het Capitool in januari. Ze werden niet verdacht van geweld of vernielingen. Daarom is hun veroordeling mogelijk een precedent... voor ruim 600 verdachten van de bestorming die nog niet voor de rechter zijn verschenen. De twee mannen kregen cel opgelegd omdat ze zich volgens de rechter hadden voorbereid op mogelijk geweld. Zo had een van de twee een gasmasker bij zich. Het weer. Hier en daar valt nog een bui. In het Waddengebied waait het flink. Het koelt af naar 7 tot 10 graden. Overdag af en toe zon. In het westen en noorden wat regen.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 push up for me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't oh, stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the borders with me. Come south of the border.